En over wat die verdeeldheid betekent voor de toekomst van het CDA. Hirschballen zal zijn mening geven op het CDA-congres... waar de leden zich zullen uitspreken over de nieuwe coalitie. PVV-leider Wilders is blij dat de Indonesische ambassadeur is teruggekomen van zijn uitspraken over de PVV-stemmers. Wilders vindt dat de ambassadeur flink door het stof is gegaan, al heeft hij niet al zijn uitspraken over de PVV teruggenomen. Hij zal de zaak nu laten rusten. De Indonesische ambassadeur Habibi zei gisteren in een krant dat de PVV-kiezers misschien last hebben van een angstpsychose. Politieagenten hebben de afgelopen twee jaar ruim 19.000 ongelukken veroorzaakt. Eén burger kwam om het leven, 87 raakten gewond en de schade liep in de miljoenen. Er wordt daarom extra geïnvesteerd in de rijopleiding voor agenten. De Raad van korpschef zegt er wel bij dat er in 80% van de ongelukken geen anderen bij betrokken waren. De Chinese kapitein die twee weken geleden door Japan werd gearresteerd wordt vrijgelaten. Zijn schip was op Japanse patrouilleboten gebotst bij een eilandengroep die door Japan en China wordt betwist. De arrestatie leidde tot een diplomatieke rel. Juist vandaag werd bekend dat China vier Japanners vasthoudt. Mogelijk komen die nu ook vrij. Donateurs die meer inzicht willen in de bestedingen van goede doelen... kunnen vanaf vandaag terecht op internet. Het Register Goede Doelen is een initiatief van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Op het register is bijvoorbeeld ook te zien hoeveel geld er per woonplaats is opgehaald. En ook staat er uitgebreide informatie op over goede doeleninstellingen. Dan het weer, wisselend bewolkt en verspreid over het land een paar lichte buien. Vanmiddag ook af en toe zon en maximaal rond 18 graden. Vanavond in het westen regen.